In de Egyptische hoofdstad Cairo is vanmiddag weer massaal gedemonstreerd tegen president Mubarak. De BBC zegt dat het mogelijk de grootste demonstratie was sinds de protesten op 25 januari begonnen. Ook in Alexandrië zijn de protesten weer opgeleid. Vandaag kwam het Egyptische regime met een plan voor een machtsoverdracht... maar dat heeft de demonstranten niet overtuigd. Ze wantrouwen de toezeggingen van de regering... en eisen dat Mubarak onmiddellijk vertrekt. Onder de betogers zijn veel jongeren. Ze lijken geïnspireerd door de vrijlating van de lokale Google-manager Gonim. Die wordt door veel demonstranten gezien als de man die de protest heeft aangezwengeld. De Google Manager hielp met het opzetten van een Facebookpagina... waarop Egyptenaren werden opgeroepen te protesteren tegen president Mubarak. In Lemmer in Friesland doet de brandweer metingen om te kijken of er giftige stoffen zijn vrijgekomen bij een grote brand. Op het bedrijventerrein brak vanmiddag een brand uit in een bedrijf dat silo's en tanks van glasvezel maakt. De brandweer heeft het vuur nu onder controle. Er is niemand gewond geraakt. De rook die bij de brand vrijkomt is in de wijde omgeving te zien. Het Italiaanse antidopingbureau start een onderzoek naar wielrenner Riccardo Rico. De Italiaan fietst voor de Nederlandse ploeg van Cansolei. De wielrenner meldde zich gisteren na de training met hoge koorts in het ziekenhuis van Pavulo. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport heeft de renner tegen de artsen gezegd dat hij een bloedtransfusie bij zichzelf had uitgevoerd. Van doet dit jaar mee aan de Tour de France. In 2008 werd Rico uit de Tour gezet nadat testen uitwezen dat hij een nieuwe vorm van EPO had gebruikt. Hij werd toen voor twee jaar geschorst. De Nederlandse wielerploeg is zelf een onderzoek begonnen naar de berichten dat Rico opnieuw de fout in is gegaan. Het weer, het is helder. Later vanavond en vannacht nevel en lichte vorst. Morgen begint grijs, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Het wordt dan